Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Duitse man van 29 heeft in Belarus de doodstraf gekregen, meldt een mensenrechtenorganisatie daar. Hij wordt beschuldigd van onder meer terrorisme. Ook zou hij onderdeel zijn van een huurlingenleger dat voor Oekraïne tegen Rusland vecht. De doodstraf van de man wordt voltrokken door een vuurpeloton, doodgeschoten dus... Duitsland heeft gezegd dat ze de doodstraf afkeuren en noemt het om onmenselijke straf. Belarus is het enige land in Europa dat de doodstraf nog uitvoert. Bij een internationale politieactie tegen kunstsmokkel zijn 6.500 kunstwerken in beslag genomen en 85 mensen opgepakt. Interpol, Europol en de Spaanse politie deden invallen bij musea, veilinghuizen en vliegvelden in 25 landen. De politie verwacht binnenkort nog meer mensen op te pakken. De bultrug die eerder deze week werd gezien in de Waddenzee is gestrand bij Terschelling. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier ligt vast op een zandplaat en het gaat niet goed met hem volgens de stichting. SOS Dolfijn probeert het dier samen met de kustwacht tijdens vloed naar open zee te brengen. Het gaat waarschijnlijk om een jonge bultrug omdat het beestje niet zo groot is voor zijn soort. En het was even schrikken voor geslaagde leerlingen van de Mavo in Bussum. Ze moesten hun diploma allemaal weer inleveren. Had te maken met een foutje in de tekst. Daardoor waren opeens alle diploma's ongeldig. Gelukkig hoeft niemand opnieuw examen te doen, laat de rector weten. De examens blijven gewoon staan, de cijfers zijn ongewijzigd. Dus daar is helemaal niks mee aan de hand. Het gaat alleen maar om dat wetsartikel op dat diploma. Dus gelukkig zijn er niet... Eh, ja, het is echt een administratief foutje. Volgens de organisatie die diploma's uitgeeft... komen dit soort foutjes wel vaker voor. Het is niet zo erg, zeggen ze, want diploma's worden online wel goed geregistreerd. Dan het weer. Het blijft vanavond warm en met zon en wolken. Morgen wordt het nog wat warmer. Aan de kust 27 graden en in Limburg 33. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. azules. shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. many other players staying here. so hot, people need some rain in here. Time to make ex gangsters banging here. Girl, you could do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I'd rather see you shaking standing. Either way you do it, then you look outstanding. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. tonight. Everything's gonna be alright. Put on the makeup, get lit tonight. Ain't no mistaking. Holding nothing back, excite me. Thoughts are swimming in your brain. You see me and you look away. The night is young, don't push away, don't be scared. I'm loving every moment. I'm not afraid to show it. So let so typical. Call me cynical. Love's conditional. It's like I'm invisible. It's so typical. Voice is difficult. When I'm physical, so typical, typical. It's so typical. Call me cynical.